Door een gekantelde vrachtwagen is de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam helemaal afgesloten. Daardoor staan op de A4 lange files. Op de A2 bij Zaltbommel zijn twee rijstroken afgesloten omdat een vrachtwagen door de middenberm is heen geschoten. En op de A15 bij Hoogvliet is het asfalt beschadigd doordat een dieplader met een betonvergruizer vast heeft gezeten onder een viaduct. Het duurde bijna de hele nacht om de vrachtwagen los te trekken. De VVD is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. De liberalen kregen bijna een derde van de stemmen. De PvdA is de grote verliezer en raakte bijna de helft van zijn aanhang in Venlo kwijt. De partij bleef wel de grootste in het Groningse Oldambt. In Pelemaas, Horstandemaas en in Venray is het CDA als winnaar uit de bus gekomen. Bijna overal stemden minder mensen dan bij de vorige raadsverkiezingen. Arend-Jan Boekenstein stapt op als Kamerlid van de VVD. Er was opschudding ontstaan nadat hij bij RTL Nieuws uit de school had geklapt... na een gesprek van Kamerleden met koningin Beatrix. De afspraak is dat er nooit mededelingen mogen worden gedaan over gesprekken met de koningin. Boekenstein vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als Kamerlid... en zal zijn excuses aanbieden aan de koningin en de Tweede Kamer. Het mobiele net van Vodafone kampt nog steeds met problemen. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van klanten dat ze niet bereikbaar zijn. Gistermiddag, even na ene, begonnen de problemen. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Tegen Costa Rica werd het 1-1 genoeg voor plaatsing. Eerder plaatste Frankrijk zich met moeite ten koste van Ierland. Pas in de verlenging viel de beslissing. Aan het Franse doelpunt ging Hens vooraf van sterspeler Henri. Rusland van trainer Guus Hiddink gaat niet naar Zuid-Afrika. Portugal en Algerije plaatsten zich wel.